Van de 5,3 miljoen Catalaanse kiezers hebben er ruim 2,2 miljoen hun stem uitgebracht. Regio-president Puigdemont zei in een tv-toespraak dat de Catalanen het recht hebben verdiend om een eigen staat te vormen. Hij zei dat hij de uitslag van het referendum zo snel mogelijk naar het regio-parlement zal sturen... dat vermoedelijk eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië zal uitroepen terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dodelijke steekpartij van zondag in Marseille. Bij het grootste treinstation van de stad stak een man twee vrouwen dood. Volgens het aan de IS gelieerde persbureau was de man een soldaat van de IS. De dader was een bekende van de politie. Hij is door anti-terreureenheden van het leger doodgeschoten. De politie heeft in Baarn gezocht naar sporen van de vermiste Anne Faber uit Utrecht. Er is een zoekactie geweest op de plek waar ze een selfie nam. Nadat ze de foto had verstuurd is van de vrouw van 25 niets meer vernomen. Anne Faber verdween vrijdag toen ze een eind ging fietsen. Het weer, eerst grijs en regenachtig, vooral in het oosten. Later trekt de regen weg.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 darkness of your private room. You've been kicking at the scabs of the moon. You're cuddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable limit. ritme, ritme. van ZFM. Estos tres peladitos ya no están respetando ni siquiera el papá.